Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Dimissionair minister van de Volkskrant. In een brief aan Kamervoorzitter Ariep staat dat hij de vuurkracht mist... die de PvdA-fractie hard nodig heeft. Hij blijft tot januari wel voorzitter van de Eurogroep. Wat hij gaat doen staat niet in de brief. Dijsselbloem zat sinds 2000 in de Tweede Kamer... en werd in 2012 minister van Financiën. Het aantal doden door de natuurbranden in Californië is opgelopen tot 17... Twee van de doden zijn een man en een vrouw die 75 jaar waren getrouwd. Hij was 100 en zij 98. Gevreesd wordt dat meer ouderen niet op tijd hebben kunnen vluchten. Er zijn nog veel vermisten. Sinds zondag is in het noorden van de Amerikaanse staat zo'n 46.000 hectare door brand verwoest. Duizenden mensen zijn in veiligheid gebracht. De actrices Gwyneth Paltrow en Angelina Jolie zeggen ook seksueel te zijn geïntimideerd door filmproducent Harvey Weinstein en werd deze week ontslagen na beschuldigingen van seksuele intimidatie en verkrachtingen. Weinstein ontkent dat hij seks had met vrouwen zonder hun instemming. Wel heeft hij inmiddels excuses aangeboden voor zijn gedrag. Voor de vijfde keer in korte tijd heeft in Epe brand gewoed. Vannacht in een leegstaande woning. Gisternacht brak er brand uit in een carport... waarna het vuur oversloeg op een woonblok. Twee huizen brandden toen uit. Ook zijn afgelopen week enkele schuren afgebrand. De politie in Epe vindt het te vroeg om te zeggen dat er een verband is, maar noemt het wel opvallend. Argentinië heeft zich alsnog geplaatst voor het WK voetbal. Het land dreigde het toernooi te missen, maar de Argentijnen wonnen vannacht de laatste kwalificatiewedstrijd met 1-3 van Ecuador. Lionel Messi was de grote man met drie doelpunten. Het weer, af en toe regen. In het zuidoosten blijft het vaker droog. Soms komt de zon even tevoorschijn. Het wordt een graad of 17. Morgenochtend nog regen, later droog wordt het 14 tot 17 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is het vooral druk op de A4 Rotterdam-Amsterdam na een ongeluk bij Leiden.